Michel Koenen met het NOS-journaal. In een deel van Drenthe is gisteren een hoosbui overgetrokken. Er viel in de regio Hogeveen zo'n 25 mm water. In Alteveer kon de riolering het vele water niet aan. Daar stonden ook een aantal straten blank. En naast de regen viel er ook hagel en was er onweer. Op de A50 bij Apeldoorn was er een ongeluk in een zware onweersbui. Een auto raakte in een slip en kwam omgekeerd op de weg te staan. En door de droogte is het wegdek vervuild met olie en rubber... en dat wordt glad bij de eerste regenval. In Amsterdam hebben 60.000 mensen een rit gemaakt met de Noord-Zuidlijn... die vanochtend is geopend. En afgelopen dag kon dat gratis. Vanaf vandaag rijdt de metrolijn volgens de dienstregeling. En de bouw van de lijn heeft 18 jaar geduurd... Vanaf Amsterdam-Noord kan in een kwartier worden gereisd naar metrostation Amsterdam-Zuid. In slachthuizen is vorig jaar vaker poep aangetroffen op vlees dan het jaar daarvoor, meldt RTL Nieuws op basis van gegevens van de Voedsel- en Warenautoriteit. En de bacterie komt op het vlees terecht als de darmen niet op de goede wijze worden weggesneden. Ondanks de stijging van het aantal boetes is er volgens de NVWA geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees en leven slachthuizen de regels over het algemeen goed na. De Nederlandse waterpolosters zijn poolwinnaar geworden op het EK in Barcelona. In het laatste duel wonnen de vrouwen met 8-7 van Griekenland. In de kwartfinales neemt Oranje het nu op tegen Duitsland. En de Nederlandse honkballers staan niet in de finale van de Haarlemse honkbalweek. Ze verloren het tweede duel in de playoffs van Taiwan met 7-5. En dat land speelt vandaag de finale tegen Japan. En de Japanners wonnen afgelopen week alle groepswedstrijden... en klopte Taiwan al eerder met 8-1. Het weer nog, vannacht overal droog. Overdag geregeld zon en droog bij 24 tot 28 graden.